uur. met het NOS Journaal. Over een kwartier beginnen in Eindhoven de festiviteiten... rond de huldiging van hockeyclub Oranje-Zwart en PSV. Beide ploegen werden gisteren landskampioen. Het Stadhuisplein in Eindhoven staat al helemaal vol met feestende supporters. Het is de bedoeling dat eerst om half zes de hockeyers worden gehuldigd. Spelers en clubleiding van PSV gaan per plattekar vanaf het Philipsstadion naar het Stadhuisplein. Daar worden ze even voor zeven uur gehuldigd en toegejuicht door de duizenden supporters. In een café in Nijmegen zijn twee doden gevonden. De politie kreeg aan het begin van de middag een melding. Er is verder nog niets bekend over de slachtoffers. De politie gaat wel uit van een misdrijf. De omgeving rond café Istanbul is afgezet voor onderzoek. De politie doet ook onderzoek in een flat in de buurt van het café. Volgens Omroep Gelderland is het onrustig ter plaatse. Emoties lopen hoog op en mensen willen het onder het afzetlint door het café in. Het aantal vrouwen dat mogelijk is gemarteld door een Duits echtpaar groeit. De politie heeft contact met vier vrouwen die zeggen dat ze zijn ontsnapt aan de man en vrouw. Het echtpaar werd eind april opgepakt na de dood van een van hun slachtoffers. Ze hadden haar naar hun boerderij gelokt en gemarteld. Ze probeerden haar zwaargewond terug te brengen naar haar eigen huis, maar kregen autopech. Daardoor liepen ze tegen de lamp. De vrouw overleed later in het ziekenhuis. Het stel biechtte ook de moord op een andere vrouw op. In Gelderland, Overijssel en ook in Zeeland geldt code rood vanwege de droogte. Dat betekent dat het risico op een natuurbrand groot is. Code rood houdt in dat open vuur verboden is, maar barbecuen mag wel. Verder zijn fakkels, wensballonnen en vuurwerk niet meer toegestaan... en wordt roken in de natuur afgeraden. Vrijdag woedde een flinke heidebrand in Hoogsoeren op de Veluwe. Een gebied zo groot als 15 voetbalvelden ging in vlammen op. Het weer op de meeste plaatsen volop zon. In het zuiden raakt het bewolkt. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond lokaal een regen- of onweersbui in het uiterste zuiden. Morgen opnieuw vrij zonnig. In de avond kans op onweer in het zuiden. Woensdag meer buien, maar het blijft warm. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertragingen op de A4 richting Den Haag vanuit Amsterdam tussen Roelevaar en Sveen naar Zoeterwoude. De A9 Amstelveen-Alkmaar over 10 kilometer tussen Battenverdorp en Knopen Velzen. Op de A10 richting Knopen Meer voor Knopen Meer 7 kilometer. En richting Koenplein op de A10 tussen Watergraafmeer en oogst over 11 kilometer. Een ongeluk op de A12 Utrecht-Den Haag. Ruim drie kwartier vertraging vanaf de Meren tot Gouda.